Renate Kok met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siebert van Linden... zijn aantekeningen van een van de onderzoekers gelekt. Die aantekeningen staan in een notitieboek dat vermist is geraakt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn van een anoniem persoon. Die heeft er melding van gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte... dat het onderzoek uitvoert. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek... dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens Welke gevolgen het lek heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Een man die meedeed aan de bestorming van het kapitool... en daarbij ook een agent aanviel... heeft ruim drie jaar celstraf gekregen. Dat is de zwaarste straf die tot nog toe is opgelegd voor de rellen. De man uit New Jersey is de eerste verdachte... die veroordeeld is voor het mishandelen van een politieagent... tijdens de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw begin dit jaar. In de rechtbank zei hij spijt te hebben van zijn daad. Rechten was vorig jaar de populairste studiekeuze onder eerstejaarsstudenten. Ruim 6400 nieuwe studenten melden zich aan. Een groei van 17 ten opzichte van het jaar daarvoor. Sociologie en sociale studies tegen van alle studies het meest. Die studies trokken vorig jaar 43 meer studenten dan in 2019. Dat blijkt uit de keuzegids Universiteiten die later vandaag wordt gepresenteerd. De onderzoekers denken dat maatschappelijk engagement een oorzaak kan zijn voor die groeiende populariteit van sociologie. Bij rechten zou de aandacht voor de toeslagenaffaire mee kunnen spelen, denken ze. De woningen in de Schilderswijk in Den Haag, waar in mei brand woedde, voldeden niet aan de bouwvoorschriften. Daardoor kon het vuur zich snel verspreiden, concludeert het instituut Fysieke Veiligheid na onderzoek. 40 woningen raakten door die brand onbewoonbaar en een moskee liep forse schade op. De brandweer had veel moeite om het vuur toen te bedwingen. Het weer in het zuidoosten helder.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 level. Vibes them very memorable. Turn up bass and treble. Nobody down is a rebel. Cause when you keep pressing my girl, you will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over. Dynamite, oh. doing that all day. Love how you're moving your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Ha. Champagne, a buzz, mouth, tobacco, where we popping it like dynamite. Well dynamite. we touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl up, blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb. You and me, I'm meant to be. tight. We sure fish out from the dance floor to the bedroom. Sweet will lock. Give me a little more, but the love we not gonna stop. Brace it up, my girl. The bump fi drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl.